Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De coalitie is eruit. De partijen weten wie de nieuwe ministers en staatssecretaris van het kabinet worden. Wie precies de kandidaten zijn voor de banen weten we nog niet. Er zijn nog geen namen bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat er naast premier Schoof in totaal 15 ministers komen. Dat zegt verslaggever Ewout Kiviet. Het zijn er vijf van de PVV, vier van de VVD en vier van de NSC en twee van BBB. En het is de bedoeling dat eh, morgen de echte postverdeling helemaal duidelijk eh, wordt en bekend wordt gemaakt vrijdag dan de namen die erbij horen. Ja, en tot die tijd eh, wil Wilders in ieder geval nog niet zoveel zeggen. Toch gaan er wel al wat namen rond. bwb kamerlid Mona Keizer heeft namelijk zelf al bekendgemaakt... dat ze kandidaat-minister is. De terroristische dreiging in ons land is de afgelopen maanden iets toegenomen. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het dreigingsniveau blijft op 4 staan. Dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag in Nederland. Het zwaargewonde pleegkind uit Vlaardingen is uit het ziekenhuis. Ze gaat nu naar een plek waar ze kan revalideren. Volgens haar biologische familie is het onzeker of ze helemaal zal herstellen. De pleegouders van het meisje zitten vast op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling. Ja, nog even wat dierennieuws. Onderzoekers hebben ontdekt dat olifanten namen hebben voor elkaar. Ze roepen elkaar door te trompetten of te grommen en dat klinkt zo. Ja, een Amerikaanse bioloog analyseerde bijna 500 geluidsfragmenten uit twee Afrikaanse reservaten we fed those calls into a computer and, and analyzed them. And we were able to find out that the calls had patterns in them that were specific to, to different individual elephants. Ja, olifanten zijn niet de enige dieren die met elkaar communiceren. Dolfijnen en papegaaien doen dat ook. Maar zij imiteren de geluiden van anderen. Alleen van mensen is bekend dat ze elkaar bij een naam noemen. Dan nog het weer.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 Bronnen melden dat de PVV vijf ministers krijgt, VVD en NSC ieder vier en BBB twee. Vrijdag wordt bekend wie de beoogd ministers zijn. Voor de kust van Jemen is een schip met migranten gezonken. Zeker 49 mensen zijn omgekomen. Tot nu toe zijn ruim 70 mensen gered. Naar de overige 140 mensen wordt nog gezocht. Forum Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is veroordeeld voor opruiing. Hij moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren. Van Meijeren had bij een boerenprotest gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is.